Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika en Rusland hebben over stad Lausanne. Zoals verwacht werden er geen belangrijke besluiten genomen. Wel zijn er volgens de Russische minister Lavrov interessante ideeën besproken. Binnenkort wordt er verder gepraat. Behalve de Russische en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... waren ook vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar en Iran bij het overleg aanwezig. Twee weken geleden stopten de Amerikanen het directe overleg met Rusland over een staakt het vuren, omdat de Russen volgens de Amerikanen de gemaakte afspraken niet nakwamen. De Russen vinden op hun beurt dat de VS te weinig doet om de Syrische rebellen in toom te houden. De Russische kustwacht heeft geschoten op een Noord-Koreaans vissersschip. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Rusland waren de Noord-Koreanen de Russische territoriale wateren binnengevaren. De Russen hielden het schip tegen en gingen aan boord. Daarop probeerde de bemanning met het schip naar Noord-Korea te ontkomen. De Russische kustwacht heeft toen het vuur geopend. De 48 Noord-Koreanen aan boord zijn gevangen genomen. Negen opvarenden waren gewond geraakt. Een van hen is later aan zijn verwondingen overleden. In de eredivisie heeft Sparta thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Willem II. Tijdens de wedstrijd werd gevierd dat het stadion van Sparta, het kasteel, 100 jaar bestaat. Willem II was in 1916 ook de eerste tegenstander van Sparta in het kasteel. De Tilburgers leken de wedstrijd te gaan winnen, maar in de 90ste minuut kwam Sparta toch nog op gelijke hoogte. Ook FC Utrecht had een feestelijke wedstrijd, namelijk het duizendste duel in de gal gewaard. Tegenstander was Go Ahead Eagles. Utrecht won de wedstrijd met gemak. Het werd 3-0. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 6 en 10 graden met lokaal kans op mist. Morgen volop zon en bijzonder zacht. Het wordt dan 17 tot lokaal 20 graden.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 Tot eh, middernacht zijn we bij het eerste uurtje beste van dance. R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk laatste shownieuws. De party op de 10 boven beste plaat voor de danshoek. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. in het derde uurtje hebben we DJ Kelly met het beste van de clubs uit Italië. En trouwens als opening voor de Ricky Al en Paul B met Born Again, 2016 remix. Dark Rework version. En nu op de radio, Trouble met Money Maker.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 En ik heb nog even een beetje nieuws. Het is misschien niet de meest voorliggende hand eh, show om het bekend te maken. Maar Rijn Marciano deed het toch. De DJ liet in de Dino show Echo Fotos zien en maakte ermee wereldkundig dat hij weer vader wordt. De goede vriend van Sonny James. Wordt voor de tweede keer vader. samen met zijn vriendin Kim krijgt Ryan in september 2015 al een kindje. En destijds kwam hun eh, zoon Zen ter wereld. En net als zijn muziekmaatje Sarah die twee eh, kinderen heeft. Met Duitse Kroes eh, gaat Ryan met de zwangerschap van Kim naar dat aantal toe. Dus altijd leuk natuurlijk hè. Ze zijn onafscheidelijk, Ryan Marciano en Sonny James. En eh, ja, dan moet je ook bijblijven als één of twee kinderen heeft. Dan heb je ook gewoon twee kinderen. Nou, uiteraard feliciteren we natuurlijk uh, eh, Rijn, Marciano en Kim van harte... met de zwangerschap van, eh, van Kim. Dus binnenkort weer een telg erbij. Dus misschien wordt het ook allemaal DJ straks. Zie je, we hebben ze antwoord door met muziek. Julian Peretta nu met Karma. Karma, karma. myself Zandvoort. en Wasabi met Rose. Het Zak remix en daarvoor horen we Galantis en Hook and Sling met Love On Me. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 8 oktober alweer. Nou, vanavond zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Begint vanavond, eh, is al begonnen. Het begon om half negen. En eh, ja, het duurt tot een uur of vijf in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymond. Vanavond heeft hij uitgenodigd eh, DJ Quinn, Robbie Lee en Sexy Mr. S on saxophone. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. Daar vind je alle informatie over het feestje. En vanavond in Air hebben we ook een leuk feestje. Vanavond het feestje Vijfje. Begint om 11 uur. Duurt ook tot een uur of vijf eh, in de ochtend. Eh, voor meer informatie check je air.nl. Want uh, wie de DJ zijn, geen idee. Je moet het gewoon afwachten. Het is gewoon een verrassing. Nou ja, hè, het is altijd gezellig in Air in Amsterdam. En als je trouwens een beetje fan bent van eh, Justin Bieber... dan hebben we vanavond een afterparty. Jimmy's District. En dat gaat allemaal gebeuren in eh, Jimmy Woo. Het begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend in Jimmy Woo. En uh, ja, onder andere Girls, Jukes Perret, Hardtalk, Mercy Dash, Ken en MC Benz. Voor meer, informatie, voor meer <laughs> informatie check eventjes jimmysdistrict.com of jimmywoo.com. Daar vind je alle informatie over eh, Justin Bieber After Party. Terwijl Jimmy's District. En vanavond in de Melkweg ook weer een, eh, een leuk feestje. Een wekelijks feestje. Encore. En vanavond Encore Libra's Rule. Begint rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie checken we melkweg.nl. Met de eh, Reggie V, DJ Prime, Washington DJ en Gilly Gonzalez en Marbo. Dat vanavond dus in de Melkweg. Encore Libra's Rule. En vanavond wat dichter bij huis daar vinden we natuurlijk de Stalker in Haarlem. Daar is vanavond hip en hop. Begint de rollenklok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl... met onder andere Juicy Jura en Tony Perroni. Dat is vanavond in de Stalker in natuurlijk eh, de Kromme Elleboogsteeg in, eh, in Haarlem. Zit hij al ja, jaren de place to be. En tot zover ook uh, de partyagenda. Er zijn natuurlijk veel meer feestjes. En binnenkort natuurlijk uh, Amsterdam Dance Festival. Het is het grootste DJ-event wat er is in eh, Amsterdam met echt, echt alleen de beste DJ's van de wereld. Die komen allemaal naar Amsterdam. Dat is eh, over de eh, pak een beetje een weekje. Hier hebben te gaan doen met muziek. De Louis Veldenveld. Wat dacht je van Danny Howard met Don't Wanna Stop? towns that I rough next from New York to LA. Been down with me since poor George Hay. It's 96, it's all about showing proof, and I'm about to make the ill type move. Rough next from New York to LA. Been down with me since poor George Hay. It's 96, it's all about showing proof, and I'm about to make the ill type move. Yeah. En dat was Two Friends. Samen met Exit Friends, Soulfute Futuring, Nata Lola met Overdose. En daarvoor horen we Black and Crown met Every Time That I Drop. En zo werd het even tijd voor de 10 boven beste plaats van de dansen. Deze week op 10, Oliver uh, Giacomoto met eh, Resto, de Raxon remix. deze week op 9, Tube and Burger. Met de uh, Rikus featuring Richard, Richard Judge komt er lekker uit. Op 8 deze week Enrico Sanguliano met Moonrocks. En op 7 deze week Bob Sinclair met Burning. Op 6 Dennis Cruz met Bad Behavior. En op 5 Stefano Navarini met Push It. Oud nummer van Salt and Peppa. Deze week op 4 Timmy Trumpet met Party Till We Die. Op 3 deze week Leonardo da Silva met I Love House Music. En op 2 deze week Colch met Grey. En deze week een nieuw nummer 1 in de 10. Boven beste plaats van de dansgroep. Riverstar en Groove met Super Styling. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1 en de 10 eh, boven beste plaat van de dansvloer. I don't really wanna lose you, but I don't want you supposed to. Turn me on. good enough for you. I guess they think that I'm not good enough for you. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act and the attitude. Can't you see I'm so trapped and I don't know what to do? Can't you see I'm so trapped, so in love with you? Can't you see I'm so trapped and I don't know what to do? Can't you see I'm so trapped, so in love with you? drink, you suffer a loss of judgment if you drink to excess. But I also know that judgment returns when you sober up. I know, and so do you. When you flip out on an acid trip, you never know when you're going to slip out again. This is now, Bentley, not a couple of years ago. We've had time now to see and study the effects of LSD. People who haven't had a dose in weeks sail out on another trip. They never know when. The minute they drop one acid capsule or ingest it in any way, they bought the farm. They've lost any chance to depend on and even restore that most precious of all inner senses, judgment. And in my way of thinking, without judgment, you might as well be dead. Your brain is, so why not the rest of you? We were talking about marijuana. We still are. Marijuana is the flame, heroin is the fuse, LSD is the bomb. dat was muziek van Dakar met Sea Work. En daarvoor Dennis Cruz met Bad Behavior. En dat is de plaat die we terugvinden in eh, de tien bovenbeste platen van eh, de dansgroep nummer 6. Dennis Cruz dus met Bad Behavior. En tot zover ook dit uur van The Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vanaf 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs.